Minister Eurlings verlaat de politiek. Hij is na de verkiezingen niet beschikbaar voor een plaats op de CDA-lijst in de Tweede Kamer. Ook wil hij niet in een volgend kabinet. Dat heeft hij laten weten aan partijleider Balkenende en voorzitter van Heeswijk. De 36-jarige Eurlings, die vaak werd genoemd als de opvolger van Balkenende als partijleider, wil meer tijd voor zijn privéleven. Sinds februari 2007 is hij minister van Verkeer en Waterstaat. Een meerderheid van de partijen in de Haagse gemeenteraad wil een debat met de PvdA over de uitsluiting van de PVV. De partijen willen dat PvdA-fractievoorzitter Van Nieuwenhoven uitlegt waarom ze de Haagse PVV uitsluit van de coalitieonderhandelingen. De PvdA is met tien zetels de grootste partij in Den Haag. In een brief laten de partijen weten dat het proces van onderhandelingen niet lichtzinnig mag worden opgevat. Chili is opnieuw getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. De Chileense marine gaf direct een tsunami-waarschuwing. Eind februari werd het midden van Chili ook getroffen door een zware aardbeving. Toen werd er geen tsunami-waarschuwing gegeven... waardoor mensen in de kustregio door de vloedgolven werden verrast. Interieurontwerper Jan de Bouvry zegt dat hij niet schuldig is aan fraude en valsheid in geschriften. Volgens de Bouvry is hij twee dagen lang verhoord over een rekening van 80.000 euro voor een klant waarover hij btw heeft afgedragen. Die klant vroeg hem later om de rekening naar een andere BV te sturen. De Bouvry zegt dat hij het gevoel heeft dat hij werd gepakt omdat hij een bekende Nederlander is. De Nederlandse hockeymannen zijn op het wereldkampioenschap in India gestrand in de halve finale. Ze verloren met 2-1 van Australië. In de finale zaterdag ontmoeten de Australiërs de Duitse titelverdedigers. Die plaatsten zich voor de finale door een 4-1 overwinning op Engeland. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en de temperaturen schommelen rond het vriespunt.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 if you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Uh-huh. in the back with a jukebox. Cut to the chase, cause I know you don't care what my middle name is naked and you're wasted.